Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De in referendum werd uitgeschreven door de huidige president Moreno. Hij werkte ooit met Korea samen, maar de twee botsten. Korea had zelf geregeld dat een president meer termijnen mocht dienen... toen hij nog president was, maar Moreno wilde daar weer vanaf. In Iran is een man veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf... omdat hij geheime informatie over het nucleaire programma... aan buitenlandse spionnen gegeven zou hebben. De informatie zou terechtgekomen zijn bij de Amerikaanse geheime dienst en een niet nader genoemd Europees land. Vorig jaar werd ook een Iranier veroordeeld voor het lekken van kerngeheimen. Toen ging het om een deskundige die bij de onderhandelingen over het nucleaire akkoord in Wenen aanwezig was. De president van Cyprus mag beginnen aan zijn tweede termijn. De conservatieve Nikos Anastasiades won in de tweede ronde van zijn linkse rival Stavros Malas. Hij kreeg 56% van de stemmen. Onder leiding van Anastasiades kwam het land in de afgelopen vijf jaar uit een diepe crisis. Zijn tegenstrever verweet hem dat dat ten koste ging van de gewone Cyprioten. De belangrijkste Amerikaanse sportwedstrijd van het jaar is bezig, de Super Bowl. Zo'n 165 miljoen mensen kijken mee. De wedstrijd begon, zoals altijd, met het volkslied. Geen van de spelers heeft uit protest geknield, zoals de laatste maanden bij andere wedstrijden wel gebeurde. De sporters spraken zich daarmee uit tegen racisme. Voor de Super Bowl had president Trump gezegd dat iedereen tijdens het volkslied moest staan om de krijgsmacht te eren. De Super Bowl is ook beroemd om de halftime show. Die werd dit jaar eh, verzorgd door Justin Timberlake.